Joost K., Bouter R. en Hans de M. waren het niet eens met de coronamaatregelen, vertelt Nieuwsuurverslaggever Rudy Bauma. Ze deden dat niet één keer, maar eigenlijk eh, structureel. En eh, veel anderen zijn geïnspireerd geraakt door deze mannen. En dat eh, rekent de officier van justitie ze ook aan, want anderen hebben daarop ook weer strafbare feiten. Leef. Daar zijn inmiddels ook andere rechtszaken over geweest. Justitie wil ook dat de mannen geldboetes krijgen tot ruim 21.000 euro, omdat ze 10.000 euro's verdiend zouden hebben aan donaties van volgers. De politie heeft afgelopen tijd drie mannen opgepakt voor het bedreigen van burgemeester Halsema van Amsterdam. De mannen kwamen met online bedreigingen nadat Halsema bekendmaakte dat Ajax niet op het museumplein kon worden gehuldigd omdat er niet genoeg beveiligers waren. De politie heeft bij een man uit Bussum 1,4 miljoen euro aan cash in beslag genomen. De man van 24 wordt verdacht van drugshandel en witwassen. Hij is opgepakt. En op de grote Nederlandse festivals staan steeds meer vrouwen op het podium, heeft persbureau ANP uitgezocht. Dan staan er nog steeds meer mannen achter de microfoon. En Mo, die zondag op Pinkpop staat, merkt dat vrouwelijke artiesten vaak nog over één kam worden geschoren. Omdat we allemaal vrouwen zijn, terwijl iedereen doet echt zoiets anders, weet je wel. Dus ik ben zelf hartstikke fan van een vrouwtje en een steen bijvoorbeeld. Maar we maken allemaal eigenlijk iets heel anders. Dus je, het is gewoon wel nu met al die nieuwe opkomende vrouwen is het zo... Je wordt allemaal een beetje... Oh ja, dit, zij zijn allemaal een soort van hetzelfde. Zo lijkt het soms een beetje. Terwijl iedereen zoiets anders doet. Mo hoopt dat het in de toekomst niet meer uitmaakt welk geslacht er op het podium staat. Het moet draaien om de kwaliteit, vindt ze. Het weer zonnig, 22 graden aan zee, 26 in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt, maar dan komt de zon tevoorschijn. En dan gaat het snel met in het zuiden temperaturen boven de 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vertraging in onze regio op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij Blarikum 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Maar veruit de meeste vertraging op de buitenring van de A10 Noord bij Landsmeer. 5 kilometer met een half uur oponthoud. Komt door een politieonderzoek. Er is daar maar één rijstrook vrij voor het verkeer.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 Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom.